Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Aankomend president Trump heeft een reeks aankondigingen gedaan... van mensen die hij graag in zijn regering wil. De belangrijkste naam is Scott Bessent. Trump wil hem als minister van Financiën. Bessent werkte jarenlang voor het investeringsbedrijf... van miljardair George Soros... In de verkiezingscampagne beloofde hij een periode van minder regels, goedkope energie en lage belastingen. Als Bessent inderdaad minister wordt, dan is hij het eerste openlijke homoseksuele lid in een republikeins kabinet dat door de Senaat is goedgekeurd. Het militaire regime van Myanmar doet een wanhopige poging om met veel geweld dorpen te heroveren, zegt de VN. De dorpen zijn de afgelopen tijd in handen gevallen van verzetsgroepen. De speciaal VN-rapporteur voor Myanmar zegt dat het leger met de aanvallen reageert op het verlies van terrein. Onlangs verloor het leger de controle over een belangrijke handelsroute. Komende middag wordt duidelijk wie in de finale van de Davis Cup... de tegenstanders worden van de Nederlandse tennissers Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor. Het wordt Australië of Italië. Gisteravond schreven Griekspoor en van der Zandschulp tennisgeschiedenis... door een finale plek te bereiken, ten koste van Duitsland. Jacobine Geel stapt op als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelt in geschillen over discriminatie... Er waren klachten over haar functioneren. Volgens een onderzoekscommissie was haar optreden niet voldoende competent. Jacobine Geel zegt nu dat het tijd is om deze ontwrichtende periode af te sluiten. Het weer, enkele winterse buien. Minimumtemperaturen liggen tussen de plus 3 en min 1. Het kan best glad zijn door bevriezing.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 Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. You can get it. Get I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving.